In zijn preek ging het opnieuw over de misbruiksschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zei dat de schuldigen moeten worden gestraft, hoorde Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. En vervolgens heeft hij vandaag in de slotmis, in de officiële preek, nog een enorm stuk ingelast zelf. Dat ging over de veroordeling van misbruik, veroordeling van de daders. En echt op een hele krachtige manier. En daar kreeg hij ook een enorm applaus voor. Vrijdag sprak hij achter gesloten deuren met een aantal misbruikslachtoffers en heeft hij sorry gezegd. In Rwanda zijn zes mensen overleden aan het Marburg-virus. Twintig anderen zijn besmet, meldt de overheid daar. De meeste slachtoffers werken in de zorg. Het Marburg-virus is zeldzaam, besmettelijk en dodelijk. Mensen kunnen elkaar besmetten via bloed of speeksel. Er bestaat nog geen vaccin. De WHO helpt Rwanda nu om verspreiding te voorkomen. En bij de Canarische eilanden worden tientallen migranten vermist... die gisteren op zee overboord zijn geslagen. De houten boot waarmee ze onderweg waren... kapseisde in het zicht van de haven. Vanuit West-Afrika probeerden ze de Canarische eilanden te bereiken... om vandaar naar het Spaanse vasteland te worden gebracht. En we hebben een nieuw dier in de Nederlandse natuur. De bitspringhaan is hier nu, vooral in Limburg, te vinden. Waarschijnlijk is het dier meegelift op planten uit Zuid-Europa. De man die het dier in Nederland ontdekte vertelde bij Radio 1 hoe dat ging. Het was een uh, vrij eh, plotselinge ontdekking. We waren hier alles aan het zoeken. Samen met uh, Pepijn, een goede vriend van me. En eh, ja, ineens uh, roept hij, ik heb hier iets bijzonders volgens mij. En uh, ja, dit spring Als ze indruk op je willen maken, dan maken ze zich groot en laten ze hun vleugels zien. Het dier heeft maar liefst vijf ogen. En de bitspringhaan klinkt misschien liefelijk met zijn biddende pootjes. Maar het zijn echte killers. Ze eten veel insecten. Dan nog het weer. Op veel plekken schijnt de zon. Vanmiddag wordt het bewolkter en ongeveer 15 graden.